spoedige start. Lot met het NOS Journaal. Veel wintersporters omdat de wegen onbegaanbaar waren. In de Franse Alpen waren opvangcentra geopend voor wintersporters die niet verder konden. Volgens de burgemeester van de ergst getroffen gemeente hebben zo'n 30 mensen daar gebruik van gemaakt. Niet alleen in de Alpen, maar ook in België en Luxemburg was het extreem druk op de weg. 2017 was een relatief veilig jaar om te vliegen. Volgens een instantie die vliegtuigcrashes registreert... zijn er afgelopen jaar geen mensen omgekomen bij ongelukken... met grote commerciële passagiersvliegtuigen. In het algemeen is al jaren een dalende trend te zien... in het aantal slachtoffers bij vliegtuigongelukken. Dat komt mede door verbeterde veiligheidsprocedures en nieuwe technologie. In het Brabantse Veen is opnieuw een auto uitgebrand. Het is de vierde nacht op rij dat er een autobrand is in het dorp. De brandweer is onder politiebeveiliging uitgerukt. Tientallen jongeren keken toe hoe de brand werd geblust. Volgens het Brabants Dagblad is één man aangehouden. Veen is berucht om een traditie rond oud en nieuw... waarbij autovrakken in brand worden gestoken. Of het dit keer ook om een wrak ging, is niet bekend. Het is Michael van Gerwen niet gelukt om de finale te halen van het WK darts. Hij verloor in de halve finale nipt van zijn tegenstander, de Engelsman Rob Cross. Titelverdediger van Gerwen had zes kansen om de wedstrijd uit te gooien, maar dat lukte niet. De finale is op nieuwjaarsdag, dan neemt Rob Cross het op tegen een andere Engelsman, Phil Taylor. Het weer dan nog, het is bewolkt en regenachtig en in de ochtend kan het stevig waaien. Vanmiddag is het rustiger en klaart het tijdelijk op. Het wordt 11 tot 13 graden. Tijdens de jaarwisseling gaat het weer regenen en neemt de wind ook weer toe. Het blijft wel zacht, met in de nacht een temperatuur rond de 7 graden. Dit was het... Zandvoort, heeft, het.